Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Alle OV-bedrijven verwachten dat hun dienstregeling volgend jaar wordt versoberd... om de financiële klap door de coronacrisis op te vangen, blijkt uit een rondgang van NRC. Volgens de klant wordt er nog met gemeenten en provincies onderhandeld... over het aanpassen van de dienstregeling. Het zou niet de bedoeling zijn dat er hele trajecten verdwijnen. Rusland en Iran hebben volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten... gegevens bemachtigd van geregistreerde stemmers in de VS. Ze zouden proberen de presidentsverkiezingen te beïnvloeden... door stemmers bijvoorbeeld met e-mails te intimideren... en te bestoken met valse informatie. Zo zouden democratische stemmers een mail hebben gekregen... die van een extreemrechtse groep leek te komen... en waarin op dreigende toon de opdracht werd gegeven op Trump te stemmen... De chef van de inlichtingendiensten noemt het wanhopige pogingen van wanhopige tegenstanders. Bij het oprollen van twee drugslabs in Brabant zijn in totaal zes mensen gearresteerd. De labs werden gevonden in Eersel en Meel. In het lab in Meel zijn nog niet alle spullen om drugs mee te maken opgeruimd. De politie bewaakt het terrein om te voorkomen dat criminelen die spullen alsnog stelen. Een parodie van de Britse kunstenaar Banksy op een werk van de Franse schilder Monet... heeft op een veiling 8,4 miljoen euro opgeleverd. Het werk Show Me de Monet is een kopie van het schilderij De Japanse Brug van Monet uit 1899... waarop een brug over een vijver vol lelies is te zien. In de versie van Banksy liggen er winkelwagentjes en een verkeerspion in de vijver... Er is één schilderij van Banksy dat nog meer opleverde dan dit werk, Devolved Parliament waarop een Brits lagerhuis vol apen is te zien. Dat bracht ruim 11 miljoen euro op. Het weer, de wind neemt vannacht verder af. Het is wisselend bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Overdag af en toe zon, een enkele bui en opnieuw zacht.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 Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. 106.9 ZFM. up all hand on my heart. brighter Niet gekeken naar de tijd. Vanavond was zo'n avond dat ik thuis had kunnen zijn.